Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bomgordel die Younes Abu Yacoub bij zijn arrestatie droeg was nep. Dat blijkt volgens de Spaanse televisie uit onderzoek met een robot. Abu Yacoub was de man die afgelopen donderdag op de Ramblas in Barcelona 13 mensen doodreed. Hij werd vanmiddag gevonden in Subirats, een dorpje ten westen van Barcelona. Toen agenten een bomgordel zagen, schoten ze hem dood. Oud-VVD-politicus Robin Linschoten moet binnenkort voor de rechter verschijnen vanwege een belastingkwestie. De voormalige staatssecretaris wordt ervan verdacht dat hij opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte van de BTW heeft gedaan. De zaak dient op 1 september. Linschoten was van 1994 tot 1996 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het muziekfestival Lowlands is afgelopen weekend zonder grote problemen verlopen. De sfeer was goed, zegt de burgemeester van Dronten. Op het festival waren elke dag zo'n 55.000 mensen. Slechts vijf van hen deden aangifte van een misdrijf. Wel werden tientallen mensen gepakt omdat ze te veel drugs op zak hadden en er werd iemand aangehouden voor mishandeling. Het OM behandelde op Lowlands 85 zaken, iets meer dan vorig jaar. Toen waren het er 62. Vier personen kregen een dagvaarding om binnenkort voor de rechter te verschijnen. In de Verenigde Staten zijn miljoenen mensen getuigen van de zonsverduistering die daar te zien is. Van over de hele wereld zijn mensen naar de VS gekomen om te zien hoe de maan voor de zon langs schuift, waardoor het midden op de dag donker wordt. De staat Oregon aan de westkust was een uur geleden als eerste aan de beurt. Nu is de eclipse te zien in Nebraska, in het midden van de VS. En straks tegen 9 uur is South Carolina in het oosten de laatste staat waar de zonsverduistering te zien is. Het verschijnsel duurt ongeveer twee minuten. Op de Facebookpagina van de NOS is een livestream te zien.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 feel you've had enough and you wasted all your love.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 just like this the moon op internet. www.zfmzandvoort.nl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 for you, that's what I like.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 me crazy. Your existence makes me wild. shit, it's a, it's a, it's a, that's it, that's a, that's baby. Hey, mom, your mama gonna say? You finally your dancing in the garden. Does anyone wanna go dance on the dirt? Do do do do do do do. So do do do. 绿绿。